8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De stint mag definitief niet meer de weg op. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer... dat ze de aanwijzing van de stint als bijzondere bromfiets officieel heeft ingetrokken. Na het ongeluk met een stint in Os, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, was het gebruik van de elektrische bakfiets al tijdelijk verboden. Verschillende partijen hebben tegen het voorlopig verbod geprotesteerd. Die bezwaren heeft de minister vandaag ongegrond verklaard. Van Nieuwenhuizen komt nog deze maand met nieuwe eisen voor toelating van bijzondere bromfietsen. Circuit Zandvoort krijgt geen geld van de overheid om de Grand Prix Formule 1 te organiseren. Minister Bruin schrijft aan de Tweede Kamer dat hij een bijdrage aan het commerciële sportevenement niet nodig en niet gerechtvaardigd vindt. De Amerikaanse organisatie achter de Formule 1 heeft een principeovereenkomst gesloten met circuit Zandvoort om de Grand Prix vanaf volgend jaar drie jaar lang daar te houden. Om de begroting sluitend te krijgen had het circuit het kabinet gevraagd om een jaarlijkse bijdrage van 5 miljoen euro per jaar. Het circuit in Zandvoort is eigendom van prins Bernard junior. Een man uit Vught heeft een gevangenisstraf gekregen voor stalking. De man van 49 belde zijn slachtoffers, zeven vrouwen en een man, acht jaar lang dagelijks. Als ze opnamen begon hij te hijgen en seksuele opmerkingen te maken. Volgens de rechter heeft het jarenlange stolken een grote invloed gehad op het leven van de slachtoffers. De stolker krijgt een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, en hij moet zich laten behandelen voor zijn stoornis. Ook moet hij zijn slachtoffers duizenden euro schadevergoeding betalen. Het weer. Het blijft droog. Het is tamelijk zacht. Een graad of zeven.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 Watch me as I gas that. Four got sick rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn, the change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more. I'm the main now, in and out my own game. Pages out of New Jersey from Courtney B, telling me about a party up in NYC.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 Oh. failure. You won't believe how many people strayed out of the flow. Most said that I was a failure, but now the same motherfuckers asking me to do. And I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. You for real? Hey, yo, now that I'm a fly guy. And I fly high, huh? wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no stud wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the diss, and if Shorty wanna rock, we rockin' the diss, and if Shorty wanna pop, we popping the Chris. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honeys look, know they wish. Come on, boo, give me kiss, come on. If you wanna go and take a ride with me, we three really those En mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios, verás que nadie más está en mi camino.